met het NOS journaal De goudprijs heeft voor het eerst een recordhoogte van 5000 dollar bereikt. De opgelopen spanningen tussen de Verenigde Staten en de NAVO over Groenland... hebben de goudprijs in de afgelopen weken verder doen oplopen. In oktober vorig jaar steeg de prijs van goud voor het eerst boven de 4000 dollar. Begin vorig jaar was 31,1 gram goud nog iets meer dan 2500 dollar waard. In de Filipijnen is een veerboot gezonken met erop 350 opvarenden. Reddingswerkers hebben tot nu toe zeker zeven lichamen geborgen en 215 opvarenden gered. Het schip was onderweg van het eiland Jolo naar de havenstad Sambawanga. Het schip zou door technische problemen gezonken zijn, meldt persbureau AP op basis van de lokale kustwacht. Er wordt nog gezocht naar vermisten door de Filipijnse kustwacht. Ook enkele vissersboten helpen daarbij de zoektocht. In Schiedam is gisteravond een gewapende overval geweest bij een supermarkt. Volgens de regionale omroep Rijnmond bedreigde de verdachte het personeel met een wapen... en sloeg diegene daarna met onbekende buiten op de vlucht. Niemand raakte gewond, zegt de politie. Kort na de overval in Schiedam is een verdachte aangehouden. En dan nog even naar Den Haag, want de leiders van D66, VVD en CDA... zijn het nog steeds niet helemaal eens geworden over de financiële keuzes van het komende kabinet... De hoop was dat zij er gisteren uit zouden komen, maar dat is niet gelukt, zeiden de leiders Jette, Jesselgus en Bontebal toen ze gisteravond de pers te woord stonden. Ze blijven wel optimistisch dat ze er alsnog snel uit gaan komen. Volgens Haagse bronnen is er mogelijk dinsdag een onderhandelingsakkoord. Wordt dat woensdag aan de fracties voorgelegd. En komende vrijdag moet dan het coalitieakkoord worden gepresenteerd. Volgens Jette is er ook al een titel voor, maar die wilde hij niet noemen. Het weer. Vannacht is het droog bij temperaturen rond of iets onder het vriespunt. In de ochtend valt er van Groningen tot in de Achterhoek enige tijd sneeuw of natte sneeuw. In Groningen, Drenthe en Overijssel geldt dan code geel.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 But you know that don't mean my world to me, cause baby names can't cramp my style. I love chicken and bus colored greens, a little hot don't you let that girl to your head. That's what I'm talking, baby.